Eck met het NOS-journaal. In Washington D.C. zijn twee militairen van de Nationale Garde neergeschoten. Het gebeurde niet ver van het Witte Huis. De slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis, meldt president Trump. Een van de militairen zou in het hoofd zijn geraakt. Amerikaanse media melden dat er een verdachte is opgepakt. Volgens Trump is ook hij zwaar gewond. Waarom er is geschoten is niet bekend. Het Witte Huis is op slot. President Trump en vicepresident Vance zijn allebei niet in Washington. In Hongkong zijn drie mannen opgepakt vanwege de dodelijke brand in zeven wolkenkrabbers. Ze worden verdacht van doodslag. Bij de brand kwamen zeker 36 mensen om het leven. Ruim 30 mensen raakten gewond, van wie een aantal in kritieke toestand is. Met bijna 300 mensen is nog geen contact geweest. De brand in Hongkong begon vanmiddag in een van de zeven woontorens... en verspreidde zich snel naar de andere gebouwen... via bouwsteigers van bamboe die ervoor stonden. Ondanks maatregelen van het kabinet blijft het cellentekort toenemen. Daarom blijven gevangenen voorlopig twee weken voor het einde van hun straf vrijkomen. Ambtenaren houden er rekening mee dat dit komende zomer nog steeds gebeurt. Blijkt uit een document van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het kabinet hoopte op meer vrije plekken door gedetineerden vervroegd vrij te laten. Ook werden niet-gevaarlijke veroordeelden niet opgeroepen om hun straf uit te zitten. Maar op die wachtlijst staan inmiddels bijna 3300 mensen. 2500 mensen hebben een laatste groet gebracht aan zanger René Karst. Zijn kist stond in het theater in Hogeveen... waar hij eigenlijk vandaag zou beginnen met zijn theatertour. De Drentse zanger overleed vorige week onverwachts op 59-jarige leeftijd. Het weer vanavond is het droog met opklaringen.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 Keep your head up, baby girl, this your anthem. There goes Hannah, showing up a banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You could point a finger, but there's three pointing back. I can see her crying out, yeah. yeah. Is there anybody out there? Yeah. She's really counting all your love, still struggling uphill, but you act like you don't care. Right now she could really use a shoulder Hanging on to the edge till it's over She's crying for your love tonight Lonely is hard to survive, she said Take a look at him. Grew up mad and antisocial. Hated outdoors, always in playing Madden. Adam was lonely. Drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire. Close to retire. With one last hope, he puts his arms up higher. I can see him crying out, yeah. Is there anybody out there? He's really counting on your love, still struggling uphill, but you act like you don't care. Right now he can really use a shoulder, hanging on to the edge till it's over. He's crying for your love talking to yourself. Well, this is for everyone who's felt invisible. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live.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 No chocolate covered care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July no heart harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaves, not even time for birds to fly to southern skies.